Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil vandaag een decreet ondertekenen om het ministerie van Defensie voortaan het ministerie van Oorlog te noemen. Dat zou sterker overkomen. Trump zei vorige maand dat de VS defensief wil zijn, maar ook offensief als dat moet. Minister Hexeth, die zichzelf straks dus minister van Oorlog kan noemen, sprak van een krijgersmentaliteit. Het is onduidelijk of de oude naam helemaal verdwijnt of dat het alleen om een toevoeging gaat. Een volledige naamswijziging zou honderden miljoenen dollars kosten... omdat dan op alle documenten en militaire basis aanpassingen nodig zijn. Liefhebbers van de Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani... kunnen komend weekend afscheid van hem nemen. Hij ligt dan opgebaard in het Armani Theater in Milaan... Maandag is de uitvaart. Giorgio Armani overleed gisteren op 91-jarige leeftijd. Hij zou juist deze maand zijn comeback maken bij de Fashion Week in Milaan. In Italië wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Armani. De Italiaanse publieke omroep RAI schrijft dat de wereld buigt voor de laatste koning van de mode. In Marokko is protestleider Nasser Sefsafi voor het eerst sinds zijn arrestatie in 2017 in het openbaar verschenen. Hij kreeg verlof uit de gevangenis om bij de begrafenis van zijn vader te zijn. Vanaf het dak van zijn ouderlijk huis in Al-Hoceima gaf hij een korte toespraak. Zijn aanhangers hopen nu dat dit een voorbode is van vervroegde vrijlating. Sefsavi zit een celstraf van 20 jaar uit voor zijn rol bij protesten in de RIF-regio... voor betere sociale voorzieningen en meer democratie. Hij zou daarmee de staatsveiligheid in gevaar hebben gebracht.